9 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft een tekort aan asielzoekerscentra. Gemeenten krijgen daarom het verzoek gesloten centra weer te openen. Waar AZC's binnenkort volgens afspraak zouden sluiten... wordt gevraagd toch de contracten te verlengen. Lang niet alle gemeenten willen meewerken... vanwege overlastgevende en criminele vreemdelingen... die geen kans maken op een asielvergunning. Het COA ging vanuit dit jaar 25.000 asielzoekers op te vangen. Onder meer doordat het aantal asielzoekers is gestegen... is dat aantal nu al bereikt. Het doelwit van de aanslag bij een pizzeria in Amsterdam gistermiddag... is volgens Servische media een bekende Servische crimineel. Hij raakte zwaar gewond. De eigenaar van de pizzeria kwam om het leven. Volgens ooggetuigen probeerde hij zijn vriend tegen de kogels te beschermen. Na de aanslag werd een verdachte opgepakt... de bestuurder van een auto met een Belgisch kenteken. Waarschijnlijk is er nog een tweede verdachte voortvluchtig. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over honderden migranten... in een tentenkamp in het noordwesten van Bosnië en Herzegovina. De omstandigheden zijn er volgens de hulporganisatie erg slecht... terwijl de winter voor de deur staat. In het migrantenkamp, met zo'n 80 tenten... is geen stromend water of elektriciteit. Ook zijn er geen sanitaire voorzieningen. Drie jaar na de aanslag op het vliegveld in Zaventem... heeft een Indiase stewardess alsnog de man gevonden die haar toen redde. Een foto van de vrouw in gescheurde kleren ging na de aanslag de hele wereld over. Ze schakelde onlangs een Belgisch tv-programma in om haar redder te vinden. Een beveiliger van het vliegveld in Brussel. Het weer nog wisselend bewolkt met lokaal nog kans op wat regen... maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Vanavond kan er in het noordwesten wel weer een buitje vallen.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 Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts oh. nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker. Kijk op www.nachtvandenacht.nl. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen, het laatste uurtje van 9 tot 10. Het is 5 over 9. En eh, ZFM op je radio. Het geluid van Zandvoort. Wat je wil weten over cultuur, evenementen, over de gemeente, over nieuws en politiek over sport, welzijn, weer en verkeer... en natuurlijk over de Grand Prix van Zandvoort. <laughs> er staat in de krant nu van vandaag, eh, de Zandvoortse krant... dat er 100.000 bezoekers op de fiets komen. Nou, <laughs> dat is waanzinnig toch? Jongens, jongens, we gaan een feest meemaken. Ongekend. ZFM is erbij. Dus wat dat betreft... kan niet meer fout. Kan niet meer fout. En welke hebben we hier? Hier is Borsato en Michelle en Van Buren. En dat allemaal op één plaatje. Hoe het danst. Ik zou het niet weten. Laten we eens even luisteren.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 zetten hem in de morgen. Het is bijna tien over acht. Eh, nee. En hier zijn de Eagles. smile Old man, and she won't have to worry. She'll dress up all in lace, and go in style. Late at night, a big old house gets lonely.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 nou, stel je maar even voor dan. Ja, goedemorgen met Pelle de Jong. Goedemorgen. ja, jij doet ook mee hè, maar aan, het, aan het pellen, zeg maar. En, ehm, want eh, eh, ik kom eigenlijk uit eh, een medeblik. Maar ja, die hebben niet zo heel veel genalen halen meer. En ja, man, we zijn toch maar nog steeds laten we eerlijk zijn. Bezig. Maar hoeveel, hoeveel pel je nou per uur? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. soms worden ze bij mij losgestort in de tuin. En dan pel ik zo op een goede dag 80, 90 kilo <laughs> in een uur. nou, dat is dus dat, pittig. dat, dat, ja, dat, dat is heel pittig hoor. Dan heb je helemaal geen, geen handen meer over. Nee. Maar eh, dan, heb je wel, heb je wel 80 kilo gepeld, weet je. En, en de kinderen de hele buurt eh, van mee eten. En eh, ja, weet je, je kunt het ook naar Marokko sturen om te laten pellen. Maar ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Doe het niet zelf. Nee, maar hoe, waar, waar worden die granalen dan gedumpt? In je voor- of achtertuin? In de voortuin, hè. Dus een, uh, ja. Dus de heb ik een hoop ruimte en leg ik even een zeiltje neer. En dus, eh, ja, alleen eh, ik zit nou weer met de milieuregels in, want de buurt die vindt dat het een beetje meurt. Ah, ja, ja dat kan ik niet dus zo eh, voorstellen. Ja. Dat weer. Dan heb je geen stikstof, dan heb je granalenstof. Nee, ja, ja, ja, dat is ook wel een ding. En, ja, maar ja, dus... draagt zelf veel badstof. Dat is ook uh, mooi spul. Badstof? En, badstof, ja, dat heb je ook nog. Wat is badstof? badstof, dat is... vroeger had je korbadstof, dat was de baas van Rusland in uh, eh, nou je gewoon badstof sokken. Je hebt eh, en die vind ik altijd wel lekker een badstof sok aan te hebben als ik garnalen pellen ben. Oh, dat hoort erbij. Dat, hoort erbij. De trapjes ook niet allemaal stuk meteen. Nee, maar ja, de, de, de, dat, uh, dat op zaterdag 26 oktober is natuurlijk wel een heel ding. En om vier uur begint het. hoe, hoe, hoe bereid je je voor? Nou, het is dus gewoon wel blote handenwerk. Zorg dat je, dat je je schone handen hebt. Want ik ken mijn handschoentjes aan doen, maar dat schiet niet op. Weet je, moet het even toch, het is toch een vak. Het is toch een vak. En eh, je moet het even goed doen natuurlijk. En eh, ja, voor de rest eh, moet je goed geslapen hebben. En er mag een, mag een drankje bij. Ach, dat mag. En hoe, ja, hoe meer je never of je op hebt, hoe sneller het pellen gaat. Ach, is dat zo? Ja. Dus dat is eigenlijk de truc? Ja, dat is de truc. Je moet wel een, een bakje bij. Ja, ja. Nou, ik eh, wens je heel veel eh, sterkte en succes met het, uh, met het pellen. En, ja, nou, bij, de, bij de best van winnen, zeggen ze in, ja, ja, ja. in Engeland. Ja, ja. ja. Nou ja, oké. Ik, ik, ik ben zeer benieuwd. Ja, we gaan het zien. Ja, nou, je leest het wel in hetzelfde krantje.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 Moet je wel starten. Moet je wel wat doen. Moet je wel wat doen. Yo, what up? This Wyclef Clef with Mary J. the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas have Kijk eens, Louis. Chicks, Speciaal voor jou. want you right now to turn the lights down low. 9-11. Next to you. I want you to sing. If Steph comes for me tonight, girl. I want you to know that I love you. And no matter how tough I would appear, only to you I would reveal my tears.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 Tell them I just been shot down in the bullet. that your mom used to warn you about. Mm-hmm. Marry her in trouble. I'm in real big trouble. You're real big trouble. Lord knows I'm in trouble. Now. And this is the kind of love that the old folks used to warn me about. Every day, every night, yeah. I'm in trouble. I'm in real big trouble. I'm in real big trouble. You got anything to say, girl? Someone please call 911. Yeah, yeah. Pick up the phone, yo. Tell them I niet alleen Paul McCartney. En zelfs Michael Jackson deed mee. Later hebben ze een beetje ruzie gekregen over de, over de rechten van de Beatles. Die eh, Michael Jackson had gekocht. Achter de rug lang van Paul. Nou, dat is toch geen doen, hè?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 die heel erg zijn best doet. Maar het is gewoon een jongen uit Middelburg. Een prachtig zingen. En eh, dit was zijn... Uh, was de eerste hit in Nederland. Even kijken hoor. Het, nee, het was hiervoor ook nog niet. Wel alarm zijn geweest, dus... en we... Mijn Nashville nog even door hier bij ZFM. Goedemorgen, het geluid van Zandvoort. ZFM met de allerleukste muziek. Hier zijn Ariana Grande en Millie Cyrus. Keep my name out your mouth. I know what you're about. So keep my name out your mouth. Angel, Ariana Grande en Miley Cyrus bij ZFM. Bijna kwart voor tien. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Het is net een soort uh, eh, efteling ho, <laughs> ho. Dank je.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 Check ignition and may God's love be with you. sin. David Bowie. In 1969 kwam dit. Klinkt toch wel eh, vrij modern nog. The Space Oddity. Terwijl Major Tom. 4 minuten 37 seconden lang. Eén groot feest. Hier is Rupert, Rupert Holmes. Ken je hem nog? Die had in de 70 jaren deze hit. En het ging over her. Nee, niet her. Nee, niet her, maar hem. Luister maar. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Op jouw radio, op jouw tv en op jouw computer. Overal, overal, overal kunnen we, kan je ons eh, bereiken en eh, de hele dag door. En dit weekend is het natuurlijk weer eh, de Grand Prix van Mexico. En wat ons allemaal zo bezighoudt is, wordt die voor de derde keer kampioen daar want de laatste twee jaar heeft hij daar gewonnen. Dus eh, het is wel een circuit wat hem ligt. Onze Max. Dus ja, we, we, we, wachten het af. En eh, nou, morgen de eerste vrije training. En uh, spanning en sensatie. De ZFM met Brian Adams. Can't stop this thing.